Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegen en restaurants gaan weer om 7 uur dicht. Het is een van de maatregelen die vanavond bekend worden gemaakt op de corona-persconferentie. Veel dingen zijn inmiddels alweer gelekt. Deze kroegbaas baalt. Het is wel een virus waarmee we te maken hebben. En eh, de IC's lopen misschien weer over, dus dan moet je wel iets doen. Het is alleen vervelend dat het dus weer de horeca is. En eh, het, lijkt de makkelijkste knop om aan te draaien. Dat gevoel krijg ik een beetje. De lockdown voor de horecazaken gaat zaterdagavond om 7 uur in en duurt drie weken. Er mag ook geen publiek meer bij sportwedstrijden. Het advies wordt weer om thuis te werken, tenzij dat niet anders kan. En je mag thuis nog maximaal vier mensen over de vloer krijgen. Vandaag wordt er verder gepraat in Den Haag. De ministers zijn het nog niet eens over de vraag of je na die lockdown nog wel een QR-code moet krijgen na een negatieve test... of alleen nog maar als je geprikt of hersteld bent. Bij een grote brand in een flat in Capelle aan de IJssel is een dode gevallen. Zes anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden of omdat ze rook hadden ingeademd. Tientallen huizen zijn ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Op de A50 in Gelderland is een vrachtwagen gisteravond een enorme lading uien verloren. Een groot deel daarvan belandde achter de grill van de auto die erachter reed, een zilvergrijze Opel. Die auto moest worden weggesleept om de uien eruit te peuteren. Het duurde uren om de andere uien van de weg te krijgen. De meldkamer twitterde over het uienongeluk dat het om te janken was. Het internationale ruimtestation ISS heeft nieuwe bewoners. Drie Amerikanen en een Duitser. First through the hatch is going to be NASA astronaut Kayla Barron. Some hugs there. And you can hear the claps inside Mission Control. Ze blijven waarschijnlijk een half jaar in het ruimtestation. Hun voorgangers hadden eerder deze week veel problemen om terug op aarde te komen. Door slecht weer werd hun terugkomst uitgesteld. En de wc in de capsule om terug te komen deed het ook niet, waardoor ze luiers om moesten.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 when I see this guy. What's practical? 嗯。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 far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 point where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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanavond een gedeeltelijke lockdown aankondigen... die drie weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown... s'avonds om zeven uur dicht moeten. Er is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor medewerkers van de universitaire ziekenhuizen. De leden van de vakbonden moeten er nog mee instemmen, maar als dat gebeurt gaat een geplande staking over twee weken niet door. Curaçao beschouwt Nederland vanaf maandag weer als land met een heel hoog coronarisico. En dat betekent onder meer dat Nederlanders bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test moeten laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Het weer. In het hele land breekt af en toe de zon door. Vooral in het noordwesten grijs en wat regen bij een graad of 10. There ain't no going about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it in, it's all here. But us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or me down with their brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.

geleden Toch te lang gewacht We hadden het over je ziel en je kracht Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd Met gesloten ogen bekeek ik het weer Hoe ik toen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 다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 then baby, let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. can't stay away me up to say how much you need. Just leave me alone.